Dik Hark met het NOS Journaal. Artsen die kind voor kinderkanker. Het gaat om patiënten uit de periode van 1965 tot 2000. Door verbeterde behandelmethodes zijn de overlevingskansen van kinderen met kanker enorm gestegen. Bijna 80% overleeft de ziekte nu, terwijl dat 40 jaar geleden nog maar 25% was. Aan de andere kant krijgt driekwart van de overlevenden later last van andere, vaak levensdreigende ziektes. De onderzoekers willen weten hoe dat voorkomen kan worden. De Tweede Kamer steunt het kabinetsbesluit om langer mee te doen aan de missie in Libië. Een ruime meerderheid is het ermee eens dat de missie met drie maanden verlengd wordt. Nederland gaat ongeveer op dezelfde voet verder. Dat is onder meer met zes F-16's en een mijnenjager. De PVV en de SP zijn en blijven tegen de operatie. Onder meer de PvdA Groen D66 en GroenLinks stemden voor. Staatssecretaris Bleker en staatssecretaris Atsma willen een nieuw mestbeleid. Ze hebben daarover afspraken gemaakt met het bedrijfsleven. Kern van het systeem is dat elke veehouder met een mestoverschot een deel moet aanbieden bij erkende verwerkers. Mest is tot nu toe vooral als een probleem gezien en daar moet verandering in komen, zegt Bleker. Volgens hem is het nieuwe systeem goed voor het milieu en biedt het ook kansen voor vernieuwing van de branche. Die kan commerciëler worden en mest verwerken tot nuttige producten. In de dierentuin van Leipzig is de schele buidelrat Heidi overleden. De ratje werd december vorig jaar door de dierentuin voor het eerst aan een Duits publiek getoond. Door haar schele ogen werd Heidi een nationaal knuffeldier. Op Facebook had ze drie keer zoveel vrienden als Angela Merkel. Heidi was drie en een half jaar oud. De laatste weken bewoog ze door allerlei ziektes nauwelijks nog. Om haar verder lijden te besparen heeft de dierentuin Heidi laten inslapen. Het weer zonnig, temperaturen 20 graden in het noorden en een graad of 24 in het zuiden. Tot en met het weekende blijft het zonnig en warm zomerweer. Dit was het. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. In de Randstad staat er file op de A27 Utrecht-Breda. Tussen de knopende Rijnsweert en Lunette 2 kilometer.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 <laughs> Dag Ruud. Dag Ruud, dat was Ruud dames en heren. Vandaag geen Ruud Jansen, maar wel de vernieuwjaren. En tegenover me zit, ja wie kan het ook anders zijn, als Albert-Jan Vos. Goedemiddag. Eh, goedemiddag luisteraars en goedemiddag Mo. Gezellig hè? Ja, wat leuk. En het is ook een stuk meer ruimte in de studio in één <laughs> keer hè? Maar goed, terwijl Ruud eh, geniet van de heerlijke Spaanse zon, genieten wij hier van de heerlijke Nederlandse, zon. Ja, gaat hij weg omdat hij slecht weer is. Dan komt hij, hij weg, mooi weer. Kan hij niet vaker weggaan? We hebben vaak een mooie nazomer. Of eigenlijk een zomer überhaupt al. Ja, maar dat hadden we vorig jaar ook. We hadden ook een slechte zomer. En toen weer een eh, keurig najaar. Dus ja. uh, toeristen, alles in iedereen weer weg. En eh, het wordt weer mooi weer. Goed luisteraars, twee uur lang de vinyljaren. En ja, dit staat natuurlijk dit, deze, deze week in het teken van. En daar kunnen we niet omheen en daar willen we ook niet omheen. Want namelijk eh, afgelopen maandag overleed in zijn woonplaats Rolde de blueslegende Harry Kiwi Musquet, de al tijdens zijn leven legendarische zanger van de bluesgroep QB and the Blizzards, is 70 jaar geworden en stierf aan de gevolgen van kanker. Musquet stond in juni nog op het podium van het festival Groeten uit Grollo en trad bijna 50 jaar op in binnen- en buitenland. Musquet had al besloten om te stoppen met intensief toeren, maar wilde nog wel een, keer, nog wel een plaat maken. Dat heeft hij, had hij, heeft hij dat concept had hij ook klaar. Dat heeft hij samen met Daniel Lohuis gemaakt. Hij de tekst en Lohuis de muziek. En het zou eh, een cd worden naar de titel Dogs Found. Wellicht dat hij misschien nog uitgebracht gaat worden door een ander. Maar dat vertelt het artikel niet. Wat gaan we doen? Eh, het eerste uur eh, veel QB en de Blizzards. En eh, uiteraard allemaal op vinyl. En in het tweede uur gaan we tijdgenoten van eh, Harry Musquet eh, draaien. Waar hij, waar hij zijn inspiratie ook uit kon halen. Waaronder John Lee Hooker, Golden Earring. en natuurlijk onze grote vriend Herman Brood. En, eh, die speelde ook in de QB in de Blizzards. ook in QB in de Blizzards. Ja. Dus uh, veel QB. Dus ik zou zeggen, eh, laten we gauw beginnen met het prachtige stuk Seasons Come and Seasons Go. Wat toepasselijk, hè? Wat een tekst. Ja. Seasons come and seasons go. The only thing they bring are rain, sun, and snow. I'm just sitting here till I can't face tomorrow. Face tomorrow fully grown. Yeah, then I take a step. I take a step that only I can do. And there's nobody who can change my plan. Yeah, take a step. change my plan People come And people go Only thing they bring Sun and heat and cold I just can't understand used their time so bad While they all know That you soon grow old Yeah, then I take a step I take a step that only I can do And I know it's just fine Thank you. take that step I had to join the show Seasons Come, Seasons Go. Toepasselijk kon het echt niet, hè? Ja, maar eh, eh, bedoel je dan toepasselijk vanwege dat hij is gegaan? of van, mensen eh, de nazomer? Nee, mensen komen, mensen gaan. Ja. Maar goed, het is helaas wel. Hij, heeft een gigantisch, hij laat een gigantisch oeuvre achter. En wat dan allemaal begon in, eigenlijk in 1966 met de eerste plaat van QB and the Blizzards en, luisterend naar de titel Desolation. En voor de opnames van hun eerste LP, Desolation dus, werd de groep uitgebreid met Henk Hilbrandi op piano, die daarvoor al een jaar met de groep rondtoerde. Harry Musquet en Henk kennen elkaar uit die old-fashioned jazzgroep, waarvan ze beide deel uitmaakten. Deze LP werd in 68 bekroond met een Edison uitgereikt door Wim Zonneveld. En Wim Zonneveld zei van, ik heb de plaat nog nooit gehoord, maar desalniettemin van harte gefeliciteerd. Ehm, in 1967 moest eh, Hans Kins in de militaire dienst en werd hij vervangen door niemand minder dan Herman Brood, uit de Moon. Met Brood in de band werd de LP Groeten uit Grollo, hun tweede LP, opgenomen. Waarvan eh, diverse hit, eh, nummers een hit werden, waaronder Another Day, Another Road. Het album bevatte ook de klassieke Somebody Will Know Someday, geïnspireerd op Muskees verbroken relatie met Miep Huisman. Dat is het mooie, die groet uit Grollo. Ja. dat is de drinse pla plaatsje ook waar ze vandaan komen. Ja, uit Grollo, jong. Uit Grollo. Uit Grollo. Ja. Goed, komen we nog uitvoerig over te spreken over Grollo. Maar we gaan eerst luisteren naar uh, een nummer van hun eerste LP. LP. LP. LP. <laughs> Met een bezetting. Harry natuurlijk, zang en mondharmonica. Eelco Gelling, ook heel bekend, solo-gitaar. Hans Kits op slaggitaar. Willy Middel op basgitaar. Hans Watermans op drums. En natuurlijk de toegevoegde pianist Henk Hilbrandi luistert u naar Hobo Blues, geschreven door John Lee Hooker. When I first started the hobo, I'm taking a freight train to be my friend. you know. <laughs> Already. And you got no lose. You got to get somewhere fast. You got to hobo. You got to hitchhike. You got to do anything. So I went to the station that night. And when they were not looking, I got myself a freight train. star hobo, hobo I'm taking a freight train to be my friend, oh Lord, Lord, Lord. Yeah, when I first started hobo, oh, oh, oh, hobo Taking a freight train to be my friend I hobo, I hobo A long, long way from home Oh yeah The sun's coming up <laughs> My dear old mother, she follow, she follow me down to the yard. She said, my son, my son is gone. My poor son is gone. In that big wide world somewhere. In that big wide world. luisterde naar Hobo Blues van de eerste LP van Kiwi and the Blizzards. Kiwi and the Blizzards ontstond uit de Rocking Strings met Eelco Geling gitaar, Nico Schreuder gitaar, later vervangen door Willy Middel. En dat was ex-Sinister Silhouettes, Hans Kits en Wim Kits drums. Zanger Harry Moskee was voormalig contrabassist, zoals gezegd in The Old Fashioned Jazz Groep. Toen de eerste single Stumble in Fall voor platenmaatschappij CNR werd opgenomen, was Dick Beekman de drummer. Beekman beweert al lid van de Rocking Strings te zijn geweest voordat Musquet in beeld kwam. De drummer vertrok in 1966 naar de beatgroep The Roadies, maar zou in 1968 voor één jaar terugkeren in de band. Zijn vervanger was de jonge Hans Waterman uit Groningen. De groep repeteerde in die tijd in een deel van een boerderijtje dat Musquet in Grollo had gehuurd. In de formatie Musquet, Gelling, Middel, Waterman en Hans Kits werd een aantal singles opgenomen voor het Philips label van Phonogram Records, waarvan het latere Back Home de eh, meest bekende is geworden en die zelfs een top 40 notering haalde. We gaan terug naar Desolation, terug naar de eerste LP van QB and the Blizzards. Luister u naar Desolation Blues. Sometimes mountains I'm weary and blue I'm just sitting here Thinking at you Sometimes When I wasn't need to cry I remember that old shed Where we used to hide You were always there to look after me Just to comfort me And sometimes when I walk the naked night I'm looking for a place where shines your light And sometimes Sometimes when I'm down and out I try to remember just how I kissed your mouth You were always there to look after me You were always there to comfort me And sometimes when I'm on my way I think about the words that you used to say You said Boy, don't you ever stop to play Cause it's your game And I'll be on my way You were always there to look after me. You were always there, cause it was just you. And sometimes when I'm weary and blue, I'm sitting here all alone thinking it I remember that old shit where we used to hide You were always there Always there when I need you by my side You were always there But I was wandering to the night ja, de echte QB-fans zal het zijn opgevallen. Dit was natuurlijk niet Desolation Blues, maar de schitterende ballad eh, Sometimes. Maar goed, uh, eh, Musquet, die natuurlijk aan de basis stond van, eh, in de jaren 60 van de band QB and the Blizzards. Hij luisterde toen al veel naar jazz en blues op de Amerikaanse legerzenders. QB, eh, was naar verluid de naam van de hond van de buurvrouw in Grollo. De band bracht met zanger Harry Nederland niet alleen op de bluesmuziek, maar ineens wist ook iedereen waar het Drentse dorpje Grollo lag. Maar waarom eigenlijk die hond? Deed hij wat met zijn buurvrouw of zo stiekem? Nee, weet ik niet. Had hij daar een affaire mee? Nou, het verhaal vertelt wel dat hij op een gegeven moment verkering had en dat het toen mhm. uitging. En dat daar dus een, eh, het nummer Window of My Eyes eh, vandaan okay. komt. Maar goed, in ieder geval, uh, Kiwi heette de hond van de buurvrouw. In, maar iedereen weet in Nederland... Blijf nog steeds raar vinden hoor, de weet, hond van de buurvrouw. Weet waar Grollo ligt. En uh, eh, veel geziene gasten in Grollo waren onder meer eh, Simon Vinkenoog, Boudewijn de Groot en niemand minder dan Johnny de Selfkicker. Dat zou jou waarschijnlijk niks zeggen. Nee, Johnny de Selfkicker. Ja, onze, onze, onze eh, generatie wel. En in een later stadium meldde zich natuurlijk ook Herman Brood. Maar goed, we hadden u beloofd en hij ligt nu klaar op de draaitafel van de eerste LP van You Kiwi Desolation, the Desolation Blues. I've been so desolate for a long, long time Yes, I've been so desolate for a long, long, long time. But woman, you know you did no good, no good by leaving me behind. throw away your old time love like you throw away a rag. Yes, you throw away your old time love like you, like you throw away a rag. Now I'm drinking all the time Woman, you make me feel so sad the same question I ask it again and again Yes, I ask myself the same question I, I ask it again and again Baby, can you, can you explain yourself? Why you left your good old loving man Desolation Blues, zoals beloofd. Dat was de eerste LP van uh, eh, QB. En eh, op een gegeven moment eh, groeide de roem na de boycott door de NCRV van de single LSD, Got A Million. De band eindigde bovenaan de pol van het muziekblad Hitweek. En de mannen maakten een Nederlandse tournee met Fleetwood Mac. En toerden met Van Van Morrison. <clears throat> sorry, die uiteraard ook uh, Grollo aandeed. De groep haalde nog regelmatig de Nederlandse top 40 met onder, onder meer Window of My Eyes, Another Day, Another Road en het rauwe Apple Knockers Flophouse. Dat was trouwens mijn eerste single wat ik kreeg. Ja, dat wou ik net zeggen. Zo vertelde je net. dat was een hoop, dat was een hoop herrie voor, de, voor die tijd. Gaan we die ook nog draaien? Die gaan we niet draaien. Waarom niet? Nee, we gaan anders. Jouw eerste singeltje van QB en die, heb ik, dus- die heb ik dus niet meer, hè? Ja, maar die staat toch wel op een eh, verzamel-LP? Ja, maar niet op vinyl. Oh, jammer. Goed, eh, waar waren we gebleven? Uh, ja, of maar. Ook de albums scoorden goed. De LP Groeten uit Grollo, wereldberoemd. Die hoes alleen al, met die schapen, heide en het Drentse boerderijtje op de hoes. Kreeg een bijna mythische status en groeide uit tot een verzamelobject. We gaan luisteren naar een eh, verzamel-LP met de mooiste ballads van QB. En luistert u naar... Ik moet u al even waarschuwen, want halverwege dit nummer zit een kras. Daar kan ik niks aan doen. Die zat er al een paar jaar in. Maar het is zo'n prachtig nummer. Luistert u naar Thursday Night. Maar de kast bleef uit, hè? Ja, goed hè. Een goede pick-up dus. ja, dat klopt. <laughs> Ah. Hey, ehm, onze vaste luisteraars die weten dat er nou iets rond dit tijdstip wordt te komen, oh, zeg maar. Ja. En wat het is... Oh, wacht even. Ja. Ja, meneer Jansen, het kan raar lopen. En meneer Jansen is er niet, dus dat doen we ook weer niet. <laughs> Oké. Nee, meneer Jansen geniet van zijn wel verdiende rust in het geschitterende zuiden eh, van Spanje. Ja, dat klopt. Oké, eh, een quizvraag. Weet jij wie een van de managers is geweest van eh, QB and the Blizzards? Dat vraag je aan mij. Ik ben geboren in 1985, even voor duidelijkheid. En QB and the Blizzards is begonnen in 1966. Oké. Nee, dat zou ik dus niet weten. Nou, luisteraars, dat was niemand minder dan Johan Derksen. U kent hem wel van de televisie en van de voetbal. Van de voetbal. Van de voetbal. En het is eh, bij de intimie bekend dat het een absolute blues uh, liefhebber is. En eh, op een gegeven moment eh, was het met QB eh, zo erg na, na de eerste LP's die ze uitgebracht hadden. En ze dreigden ten ondergaan aan seks, drugs en rock and roll. En toen hun toenmalige manager, en dat bedoel ik dus niet Johan Derksen, oh. er ook nog met het geld vandoor ging, raakte Harry werkeloos. En het, zo snel als het succes was gekomen, zo snel was het weer verdwenen. En werd zelfs het faillissement aangevraagd en moest hij als een buma stemma rechten gelden afstaan. Maar in 1996 eh, zei Johan Derksen eh, van eh, ik ga eens een keer praten met iemand in Raalte. Raalte. En, een zekere Henk Aar. En, want hij wist dat dat ook een bluesliefhebber was. Dus Jan Derksen toog samen met Harry uh, Musquet naar Raalte. En ging in gesprek met Henk Aar. Die rijk was geworden van het, ik geloof, het, hoe noem je dat? Is een vliegenverdelgapparatuur spul daar hij zijn geld in Of Anti-mosquito. Dus die zei van nou oké jongens, eh, als ik iets doe wil ik iets goed doen. Dus jullie krijgen van mij uh, eh, elk jaar een ton gedurende vijf jaar. En eh, daarna moeten jullie op eigen benen staan. Nou, toen eh, werd de zaak helemaal weer omgedraaid. En eh, steeg QB naar, eh, ongekende hoogte en bekendheid. Dus na drie jaar was het break-even point al bereikt. Maar in ieder geval dankzij Henk A. en Johan Derksen was QB en de Blizzards weer op de rails. En had inmiddels natuurlijk niemand minder dan pianist Herman Brood zijn intrede gedaan. Luistert u naar de klassieker Somebody Will Know Someday met Herman Brood op de piano. why you walked out on me Somebody will know, know, know someday Will know why you walked out on me nobody will know that I will never agree, never agree. Somebody someday Tears that happy I'm gonna write your name in the sky And after that baby, I run away I run away Hide myself Hide myself and cry Toen nog een broekie. Maar goed, daar heeft hij nog veel mee te stellen gehad met Herman Brood. Trouwens ook met uh, eh, Elko Geeling, de uh, gitarist op deze plaat. Maar daarover straks meer. Eh, omdat hij decennia lang de bluesmuziek in de provincie Drenthe op de kaart heeft gezet, ontving Harry Musquet talloze prijzen, erkenningen, plakettes en onderscheidingen, waaronder de cultuurprijs van Drenthe en vele andere prijzen. Harry Musquet bleef, hoe bescheiden ook, was over zijn verdiensten. QB en de Blizzards wisselden natuurlijk regelmatig eh, van, uh, van samenstelling, maar de band zelf bleef maar bleef doorgaan. Olek eh, ontving onder andere de gouden harp van Johnny Kaagman en die in haar, haar ode aan, aan toen Harry Musquet ver, verwoordde het heel mooi. Naarmate je ouder wordt, met het verstrijken der jaren, net als wijn, wordt de muziek steeds mooier. Nou, dat klopt. En daar kon hij de gouden harp in ontvangst nemen. Nou, de Edison hebben we het al over gehad. Elke leuke eh, anekdote was eh, op een gegeven moment waar, was QB op zoek naar een nieuwe platenhoes. Dus zij gingen naar Wezup, niet te verwisselen met je WZEP met een E en Wezup met een U. Tegenwoordig heb je WhatsApp. Eh, ja, <laughs> dat moet, moet, je mij weer niet vallen. <laughs> maar toen zijn ze daar de Pelikaan gegaan. Dat was een lokaal stamcafé met een grote stamtafel. En waar alle mensen uit dat Drentse plaatsje natuurlijk eh, de heren gezellige neut zaten te drinken. En op een gegeven moment kwam daar een, een naakte vrouw binnengewandeld. En die ging op de, eh, op de stamtafel staan. En daar zijn een enkel foto's van gemaakt. Hmm. Om die hoes op te, op te vrolijken. Waar is die hoes? Echter, de burgemeester van Wezep, oh. je begrijpt het al, die was zo gechoqueerd dat hij uh, verbood deze foto's te gebruiken voor de hoes. Die foto's zijn trouwens nooit opgedoken, dus dat blijft nog steeds een mysterie. Terug naar een heerlijke ballad. Harry Kiwi Musquet. Luister je naar Unknown Boy. schitterende ballad. Een, some, eh, wat was het ook alweer? Uh, welke hadden we nou net? Een no, no boy, geloof ik. Oh, somebody will know someday. Nou, met... Eh, nee. Nee, die hadden we niet. Welke hadden dat zeg ik net. Een unknown boy. Unknown boy. Ja, nee, dat klopt. Goed. Die hadden we net. Dan gaan we zo naar het eerste nummer van die kant. Ja. Goed. een andere leuke anekdote, of tenminste, uh, op een gegeven moment, je hebt de, vlakbij Rolde, en Grollo ligt het plaatsje Amen. A-M-E-N. En eh, dat is een dorpje, dat heeft geen straatnamen. Dat heeft gewoon een één groot kruispunt in het centrum. En dan staan de huisnummers staan daarop van 1 tot en met zoveel die kant op. 1 tot en, en dan zoveel vier keer. Even, oneven en klaar. Maar op dat kruispunt een hele eh, bekende, uh, in Drentse, voor Drentse begrippen en ook daarbuiten wellicht, een schitterende kroeg, namelijk de Amer. A-M-E-R. En die, hield, die houdt nog steeds om de zoveel tijd concerten. En daar is enige tijd geleden zelfs een hele mooie cd verschenen van uh, eh, QB and the Blizzards. Samen met eh, Barry Hay eh, en een aantal andere. Cultureel ja, Daniel, de Amer. Ja, klopt. En Daniel Lohuus. Dat is een schitterende cd, dus die heb ik niet bij me, want dat is een cd. Maar wellicht een aanrader. Dus vele gasten zijn daar gekomen. En op een gegeven moment was hij daar ook. En eh, dat is een poosje geleden alweer. En toen stond daar de burgemeester eh, van de gemeente voor zijn neus. En werd hij benoemd tot ridder in de orde van Oranje Nassau. Nou, dan moet je Harry Musquet hebben die naar voren gehaald wordt. Was er aan de hand, jongens? Wat gebeurt hier? Ja, nou, jij, je wordt geridderd. Dat heeft de Hare Majesteit behaagd om jou, jou eh, te benoemen in de ridder in de orde van Oranje Nassau. Nou, dat is mooi, ja. Dat, is mooi. mooi. Dankjewel, mijn jongen. Maar dat is mooi dat de koningin ook naar mijn muziek luistert, had hij gezegd. <laughs> maar zal de dus koningin ook daadwerkelijk hebben geluisterd? Ja, nou, dat vraag ik me nog zelfs eh, onze eigen Rob Harms hebben een lintje gekregen. En die koningin kent hem echt niet. Hij luistert niet naar ZFM. Maar goed, hij zei later ook nog in, eh, in zijn bedankwoord dat, eh, dat hij het zeer op prijs stelde dat hij ridder was geworden. En dat de koningin het had behaagd om in hem de blues te eren. Want het ging hem altijd om de muziek. Ja terug naar een uh, gouden ouwe met Herman Brood op de piano. Window of My Eyes. To the window of my eyes I can see sitting in the chair of my cool room, looking for a way to be the one who I am.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 A heavenly, past the calls shelter of my mind hides my love and my tear. And I keep on looking for a reason which is not here. okay. Window of My Eyes. Geschreven door Harry Musquet en Eelco Geling in de tijd dat ze nog geen ruzie hadden. Maar daarover in het tweede uur meer. Het eerste uur zit er alweer op, de hommage aan Harry Musquet. In het tweede uur gaan we platen draaien, uiteraard van QB en natuurlijk een aantal tijdgenoten die hem hebben geïnspireerd. We gaan eruit, het eerste uur met een gauw oude klassieker natuurlijk, Distant Smile.